Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan met een omstreden defensiewet. De wet geeft onder meer bevoegdheden aan militairen. Ze mogen mensen die verdacht worden van het beramen van aanslagen voor Al-Qaeda gevangen houden, ook als dat in Amerika zelf is. Tot nu toe vallen dit soort verdachten onder justitie. President Obama had gedreigd de wet met een veto te blokkeren. Maar de laatste dagen zijn er volgens het Witte Huis voldoende aanpassingen gemaakt. Daardoor heeft de president ruimte om te bepalen hoe de wet in de praktijk moet worden toegepast. De Senaat moet later nog met het voorstel akkoord gaan. Het groot dicté der Nederlandse taal is gewonnen door Marit Kramer uit Haarlem... en de Vlaamse nieuwslezer Freek Braakman. Het was de eerste keer dat een prominente deelnemer bovenaan eindigde bij de taalstrijd... en ook waren er eerder, niet eerder twee winnaars. Kramer en Braakman maakten allebei vier fouten. Het gemiddeld aantal fouten lag op 13. De tekst was dit jaar geschreven door schrijver Arnon Grunberg. Die wilde een leesbaar dicté maken met niet al te veel moeilijke woorden. Het dicté begon met... In dit dicté zal ik een gedeelte van Sigmund Freuds gedachtegoed expliceren. Na Standard Poor's heeft ook kredietbeoordelaar Fitch de status van de Rabobank verlaagd. De bank geldt nog altijd als een van de meest kredietwaardige banken ter wereld. De afwaardering is het gevolg van de economische omstandigheden. Volgens Fitch is de kapitaalpositie van de Rabo in orde en zijn ook de recente resultaten geen probleem. Maar de Rabobank is een coöperatieve bank en heeft geen notering aan de beurs. Daardoor kan de bank moeilijker kapitaal aantrekken en is het sterk afhankelijk van spaargeld, aldus Fitch. Het weer aan de kust buien, elders opklaringen en 3 graden. Overdag vooral in de middag buien. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en 7 graden.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 If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. Catholic school, as vicious as Roman rule. I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see from Bangkok to Calgary the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about. Cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark. Mm, mooi is dat, je hoorde de band Death Cap for QB... Cutie en I Will Follow You Into The Dark. Goeienacht. Ja, dat waren nog eens eh, pittige gesprekken, zo eh, straks met Adam eh, Harlem Edens. In ieder geval het komend uur, de komende uren... dan zal je ook pittige muziek voorbij horen komen... en af en toe ook iets heel rustigs zoals dit wat je zojuist hoorde... Deathcap for Cutie met dat I Will Follow You Into The Dark. Er zijn natuurlijk ook weer studiosessies... Ik heb voor je klaar liggen een opname van Birdie... de hele jonge zangeres die onlangs te gast was bij het ochtendprogramma van Giel. En er is een cabaretfragment te horen... en dat komt dan weer van de recente Speakers met Koppen-uitzending van afgelopen zaterdag. En meer speakers met Koppen tussen half vijf en vijf. Dan hoor je het leukste uit Speakers met Koppen. Maar goed, nu staat het voor de muziek. Zij is pakweg een half jaar dood. Nou, iets langer dan dat. Maar er komt een film over haar. En de totstandkoming van die film die heeft even tot wat problemen geleid. Want de nabestaanden... Die, eh, ja, die, die, die, die wilden eerst wel eens het script zien, het scenario... en dan zouden ze wel kijken of de muziek van haar eventueel in die film gebruikt zou mogen worden. dan heb ik het over eh, zangeres Amy Winehouse. darkness we once knew, and this deep regret I had to get accustomed to. Once it felt so right, anticipation at its high, lifting weight in hotel rooms late at night. I knew I had him at my back with every moment. don't owe nothing to me. What took up myself off, I had no capacity. Eh, Matthijs van Nieuwkerk heeft er zelfs een rode exemplaar voor de, eh, gekregen. Namelijk eh, cd's. <laughs> En Matthijs van Nieuwkerk die kreeg er in verband met de verkoop van... 25.000 stuks van De Wereld Door cd's. En deze cd die ik je net liet horen, althans een trek daarvan... Tears Drive van Amy Winehouse... is op dit moment het best verkochte album in Nederland. Hidden Treasures, de titel van dat album. En wat ik al zei, er is een eh, film in de maak over het leven van eh, Amy Winehouse. En de filmmakers die willen erbij de muziek gebruiken van de zangeres. En in eerste instantie had Mitch, de vader van Amy, daar wat bezwaren tegen. Maar uiteindelijk is hij dan bijgepraat en heeft hij eh, de goede bedoelingen geaccepteerd van de makers van de film. En wanneer die film komt, <laughs> nou, het zal nog wel enige tijd duren... want eh, het staat nu alleen nog maar op papieren, de plannen. in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I roll the best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street with the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it. Take a second. Matter of fact should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm all the best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that the big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, b- b- one, yep, three. SC and double O P D go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So, so. so don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the shizzle. G's to the bizac, now ladies, see we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I roll the best weed cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK 47, now nigga, stop that. Cement shoes now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you, pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this motherfucking music we crip to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close. Let me see how you get loose. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best weed cause I got it going on. in eh, Atlanta. En op het podium uh, schuwde hij niet het feit om een eh, dikke joint tussen zijn lippen te steken... en daar tussendoor nog te gaan rappen. Of hij daar achteraf nog voor is beboet. Want <laughs> in Amerika zijn ze niet zo gedoogachtig hier in eh, Nederland. Eh, dat vertelt het verhaal in ieder geval niet. Maar eh, hij deed toch alsnog Snoop Dogg, die je. Met Drop It Like It's Hot. Een rustige rap inderdaad. Dit wordt salsa muziek. Santana en Mana. gitaarwerk van Carlos Santana. En je kan het terugvinden op Supernatural, een cd die van Carlos Santana uitkwam in 2000. Ja, en ik heb al eens vaker gezegd, eh, Santana kan niet zingen. Kan wel voortreffelijk gitaar spelen, zoals je ze net hoorde. Maar voor de zang huurt hij ja, bij tijden wel eh, vocalisten van eh, vrouwelijke of mannelijke aard. In dit geval kon je in ieder geval luisteren naar de stem van Mana... die zong in dit Corazon Espinada. En dit wordt een meisje. Heel jong meisje, Achtervleugel was 28 november te gast bij het ochtendprogramma van Giel. Ze heeft op dit moment een hit.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 Told my moment disorders too. And I told you to be patient, I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be. station. I told you to be fine, and I told you to. mooi. Ze is jong en ze speelt fantastisch piano. En ze kan erbij ook nog heel fraai zingen. Je hoorde een compositie van de band Boniver. En het is Birdie die het allemaal zong. En je hoorde niet de plaatversie, maar de live versie... zoals ze dat de afgelopen, of afgelopen bijna twee weken geleden... 28 november jongstleden zong in het ochtendprogramma van Giel Belen. En nu ik het toch heb over eh, eigen opnames, studiosessies... over twee weken dan hoor je de nacht klinkt anders. Alleen maar studioversies. Studiosessies en eigen opnamen. Dan zitten we namelijk eh, tegenover eh, de top 2000 op dat moment op Radio 2. Nou, ik ga dan ook eh, bekende liedjes draaien, bekende artiesten. Alleen de opnamen die klinken net iets anders. Ze zijn niet van plaat, maar ze komen uit de eigen studio's hier. huisgemaakt. gemaakt. <laughs> maar dat is over twee weken. En de week erop dan hebben we Humor Radio variant op Humor TV... waarbij je uh, conferences, grappige liedjes... dat hoeft niet alleen kleinkunst te zijn, dat kan ook uh, nederpop zijn... En misschien wel eens een uh, Engelstalig liedje tussendoor. En dat sluiten we dan af met de herhaling van de Oudjaarsavondconferentie... de tweede viool van Joep van het Hek. Ik blijf nog even bij meisjes met een piano. Dit meisje wordt in februari 70 jaar... En haar stem klinkt nog als een klok en een pianospel ook. Hier is Carol King met een kerstlied. Everybody makes a dream this time of year. From now on it's gonna be good for you. All your friends and family. Gather around in peace and harmony. It's a time to remember your blessings. It's a time to remember your goals. All the people in your life, be they new friends or old. every way, making it better. It's New Year's Day. And should all friends be forgot? Keep everything they give. You walk with them each and every day. And I know sometimes the road isn't easy. And we've said some things wished we'd never said. Once a few rounds you've loved and lost. You pick yourself up and take a chance again. better. It's New Year's Day. it's New Year's Day. New Year's Day. Fantastisch om dit nog eens een keer te horen van eh, Carol King. 70 jaar. En de stem klinkt nog net als 50 eh, jaar geleden... toen ze zo'n beetje begon met haar carrière begin van de jaren 60. It might as well be spring until september. <laughs> Misschien keer dat nog wel. In ieder geval, uh, ze heeft... Uh, nou, <laughs> in de herfst zonder leven, <laughs> om te zeggen... een kerstcd gemaakt. die kerstcd van Carol King, die heet, ja, ze heeft de naam mee... Christmas Carol. Hm? <laughs> nou, daar moet je maar gebruik van maken, inderdaad, als je zo'n naam hebt. En die eh, cd die is geproduceerd door haar dochter Louise. En dat is de dochter die afkomstig is uit het eh, eerste huwelijk... wat ze destijds had met Jerry Goffin. Louise Goffin, die produceerde die kerstcd. Nou, de cd is denk ik... Eh, tenminste bij mijn weten niet in Nederland uit... maar je kan het materiaal wel vinden op... deels op YouTube en op Spotify is het ook terug te vinden natuurlijk. De iTunes, want zo gaat het tegenwoordig. We leven uiteindelijk in 2011. En deze piano wordt bespeeld door Tori Amos, Edge of the Moon. Here on the edge of the moon Running from our future As I look back, your heart grabs my hand asking me to remember a vow you made that would always take me to the edge of the moon, circling pictures of you. The time you sailed under the dying. will burn. afgelopen oktober nog in Nederland voor een paar concerten in Nederland. En op dit moment eh, is ze die tour aan het afronden in de Verenigde Staten. De Night of Hunters Tour. En daarvan is is ook de titel van de meest recente cd. Die is uitgebracht op het... Eh, eh, klassieke label Deutsche Grammophon. Nou, het klinkt wel aardig klassiek als je dit ook hoort, maar wel heel vrij gezongen. Tori Amos en het liedje dat ze zong uit die cd Night of the Hunters, The Edge of the Moon. Afgelopen jaar was een Dylan-jaar een Dylan van Bob Dylan. Omdat hij 70 jaar werd. Het volgend jaar, 2012, wordt weer een dylan Want dan is het namelijk precies 50 jaar geleden... dat zijn eerste LP uitkwam. En naar aanleiding daarvan komt er een eh, uitgebreide CD-box... waarop 70 artiesten eh, het repertoire van Dylan zingen. Alsof Dylan al niet genoeg gezongen en gecoverd is... Eh, kan dit er ook nog wel bij. Artiesten die aan dat project meewerken zijn onder andere Adele... de aloude Pete Seeger, jawel, Maroon 5... even Rachel Wood, Sugarland en Darren Chris... maar ook Miley Cyrus. die staat er met een minder bekend liedje van Dylan op. En dat kan ik je nu laten horen. You're gonna make me lonesome when you're gone. I've seen love go by my door. It's never been this close before. Never been so easy or so slow. And shooting in the dark too long. When something's not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragging clouds so high above. I've only known careless love. It's always hit me from below. But this time around, it's more correct. Right on target, so direct. You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover, queen and slaves, crimson hair across your face. You could make me cry love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside blooming crazy. Crickets talking back and forth in your ride. Blue river running so lazy. I can stay with you forever and ever. Situations have ended sad. Relationships have all been bad. Mine have been like relates in rainbow. But there's no way I can compare all those things to this so fair. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing. Staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. Make me give myself a good talking to. I look for you in old Honolulu, San Francisco, Ashtabula. You're gonna have to leave me now, I know. I'll see you in the sky above, in the tall grass, and the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go. Oh, you're gonna make me lonesome when you go. Oh, you're gonna make me lonesome when you go. Lonesome When You Go. Je hoorde de stem van Miley Cyrus. En het is een van de 70 nummers die te vinden is op een box. Die bestaat uit vier cd's, maar daarop uh, eh, nieuw gecoverd materiaal van Bob Dylan. Er zijn ook een aantal live versies van eh, bepaalde artiesten. Onder andere Della Sugarland, My Chemical Romance, Dirks Bentley, Dave Matthews Band en Marion Faithful. Die eh, staan er ook op, maar dan met een live recording. Maar de rest van de overige opnamen, dat zijn allemaal speciale registraties ter gelegenheid eh, van dit album. Dat wordt uitgebracht naar aanleiding van het feit dat het 50 jaar geleden is dat... Eh, of volgend jaar 50 jaar geleden is dat eh, Bob Dylan zijn allereerste LP liet uitbrengen. En die LP of liever gezegd die uh, verzamelcd... die verschijnt onder de titel Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan... die wordt opgedragen aan Amnesty International. Want die organisatie bestaat ook 50 jaar. Nou, die LP van Bob Dylan heb ik maar eens uit de kast gehaald. Daar staan geen grote hits op. Geen bekende nummers, maar wel bewerkingen. Onder andere van deze traditional Freight Train Blues. Bob Dylan uit 62. I was born in Dixie in a boomer shack Just a little shanty by the railroad track Freight train was all taught me how to cry Humming of the drivers a lullaby I got the freight train blues mama, I got him in the bottom of my rambling shoes. I wanna whistle blows, I got to go. Baby, don't you know, it looks like I'm never gonna lose the freight train blues. My daddy was a farmer and my mama, yeah, she was the only daughter of the engineer. My sweetheart loved the brakeman and it ain't no joke. It's a shame the way she keeps a good man broke. I got the freight train blues. American dream blues. Well, the only thing that makes me laugh again is a southbound whistle on the southbound train. Every place I wanna go, I never can go because you know I got the freight train blues. <laughs> net van uh, King... dat haar stem in 50 jaar nauwelijks veranderd is. Dat kan je niet zeggen van Bob Dylan. Zijn stem klinkt nu heel anders dan 50 eh, jaar geleden. Wat je nu hoorde, dat was dus uit die periode 1962. 19 maart 1962, toen werd die allereerste LP van Bob Dylan uitgebracht. En 24 januari aanstaande, dan komt die eh, luxe box uit... met 70 tracks, 70 artiesten die het werk van Dylan zullen coveren. Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan... zal de titel worden van dat album. En nu ik het toch over Dylan heb... doet me denken aan anderhalf jaar geleden... met het oog op morgen. Daar was toen te gast Ernst Jans. Dylan in het Nederlands zong die voor Ramona. Ramona, mijn lief, leg je hoofd maar te rusten bij mij. De ergste pijn gaat met traan en kussen voorbij. De bloem van de stad, zo er in blad, ziet somber en dood nu en dan. En het heeft ook geen zin, laat je niet met haar in, hoewel ik dat niet in één zin zeggen kan. Je lippen schraal van de wind, zo sterk, zo bemind, heb ik iedere plooi van jouw huid. die wat wij ooit samen deelden, voor altijd ontsluit. En ik heb er pijn van, dat jij deel wil zijn van een wereld, die niets is dan schijn. En aan een fantoom lief, niet meer dan een droomlief, waarin jij jezelf nooit kunt zijn. Je hoofd tolt vol vage en zinloze zinnen die jij al te graag wilt verstaan. En ik weet dat je twijfelt of je zult blijven of terug naar het laagland zult gaan. Men heeft je laten geloven dat onze wereld vergaat. Maar geen zee is zo wild lief, geen koude verkeeld lief, als een hart dat in bitterheid slaat. Ik heb je vaak horen zeggen dat je beter bent dan niemand. En niemand is beter dan jij. Maar als je dat denkt, heb je niets te verliezen. En daar, mijn lieve, win je niets bij. Verwachting, verlangens en vrienden zijn sterker dan jij. Die jou claimen en zoveel ontnemen, zodat je tenslotte wil zijn zoals zij. Ik zou voor je gaat nog zoveel willen zeggen. Maar ik weet ook, het doet jou geen goed. En dit is mijn liefste een stap die je zelf zetten moet. Zal het tijd keren, de tijd zal het leren. Dus doe maar gerust wat je houdt. En wie weet leg ik ooit lief, vergeten berooid lief, mijn hoofd weer te rusten bij jou. Mooie mm, mooi is dat, 27 juli vorig jaar, 2010, daar hebben we het dan weer over. Zo lang is dat alweer geleden. Toen was ergens Jans de gast in Met het oog op morgen... en vertelde daar over zijn project dat toen nog eh, eh, moest worden uitgebracht... over het feit dat hij Bob Dylan songs vertaald heeft. Een zware klus, want Dylan vertalen gaat hem aanstaan. Maar het heeft uh, Ernst Jansen een hoop eh, piekeren gekost. Maar het is eh, wel een heel fraai resultaat geworden met uh, optredens die hij heeft gedaan... en een uitermate fraai album wat vervolgens is verschenen... met die vertaalde teksten van Bob Dylan door Ernst Jans. Je hoorde uit die uitzending van 27 juli vorig jaar... voor Ramona door de Doema-zanger. Ik neem u mee terug naar afgelopen zaterdag. Toen was er een aflevering van Spijkers met Koppen. Een cabaretfragment ga je horen meer uit Spijkers met Koppen... straks tussen half vijf en vijf. Hier alvast een voorproefje. Ik noemde net eh, Dynamo Zagreb Lyon 1-7. Een gerucht gaat. Dat wedstrijd omgekocht om de Fransen verder te helpen op het zogenaamde miljoenenbal. Dat is de meest voorkomende verklaring voor de wanprestatie van de Kroaten. Dit alles ging ten koste van Ajax. Eh, we praten hierover verder met eh, NOS-analyticus eh, Jan van Halst... en met oud-Ajax-trainer Martin Jol. Bij de welkom. Hi, Dolf. Dag, Dolf. Ja, Jan van Hals, ik begin bij jou. Eh, je hebt je computer meegenomen, zie ik, eh, waarmee je de wedstrijd analyseert. Wat ga je laten zien? Ja, eh, Zagreb-Lyon. hier zien we de spelers van, van Zagreb. Ehm, na een tegendoelpunt zien we die spelers van Zagreb de duim opsteken naar de spits van Lyon. ik zet er even een markertje bij. Ja, Kijk een markertje. Nou, zoom even in en dan zie je hij knipoogt. Zie je dat, Dolf? Zie je dat? Ja, dat zie ik. En wat wil je daarmee zeggen, Jan? Nou, dat is raar. Oh. Dat is gewoon raar. vreemd, ja. Vind ik raar. Kroaten, ja. Vind je raar? Een complot? Raar. Ja, precies. Nou, en als we hier dan inzoomen... Eh, kijk, dan zien we dus dat de speler met eh, de duim omhoog naar zijn eh, oog wijst. En als we dan nog wat verder inzoomen op het oog... dan kunnen we constateren dat daar, ja, dat daar zand in zit. En dat is waarschijnlijk ook de reden van het knipperen. Oh ja? Oh ja? Kom eens hier met die computer, Jan. Kijk eens hier. Ajax Real. Twee goals. Afgekeurd. Mooie goals. Goede goals. Geen buitenspel goals. Goede goals zoomen we in op de grensrechter. Wat hebt die dan in zijn ogen, Jan? Eh, zou het zand kunnen zijn? Is het zand? Poep hebt hij in zijn ogen, Jan. Kijk maar, hier en hier. Zet daar maar eens een markertje bij. Franse poep hebt hij in zijn ogen. Merde. U heeft dus echt het idee dat het doorgestoken kaart is. Luister, is rommel. Overal in Europa. Lyon, Sarkozy, Angela Merkel. Een goede jongen. Martin, met alle respect, maar laten we de politieke buiten houden. We hebben het hier over eh, voetbal. Uh, Jan, als jij heel even je muil houdt, Kijk, zoek de verbanden zelf maar. Ja. Ajax verliest met 3-0. Die Kroaten, zeven goals, goede goals. Zitten bij de Europese Unie. Twee weken eerder trekt Van Basten Duitsland en Portugal. Hè, Barroso, ja. Portugese arbitrage in de arena. Keuren twee goals al. Ja, daar, moet ik Martin eh, gelijk in geven. Als we de beelden inderdaad terugzien, eh, dan eh, was het geen buitenspel. Maar goed, het, het, blijft natuurlijk mensenwerk. ondenkbaar op dit niveau, Europees. Hè? Je sluit een verdrag van Rompuy, goede jongen. Iedereen doet mee, hè? behalve Engeland. Hè? Toeval. Manchester United, Manchester City, uitgeschakeld. Toeval. En wie is de dupe? Ajax. Matthijs van Nieuwkerk, strontziek is die man. Huh? Goeie jongen, dat wel. Nou goed, ik, ik denk, Martin, met alle respect overigens hoor, maar ik, ik denk dat je fout zit, Martin. Denk ik. Dat, maar dat is mijn opinie. Oh ja? Oh ja, luister. Ajax loopt 25 miljoen mis door dit complot, ja. 25 miljoen, miljonair, ver, Amsterdam. 5 miljard extra bezuinigen. IMF krijgt 200 miljard extra van de Europese Unie. Ja, begrijp jij dat, Dolf? Begrijp jij dat? Nee, sorry, ik begrijp er helemaal niks van eh, wat je zegt. Jongens, is het goed als ik mijn computer weer eh, netjes opruim? Dan eh, ga ik weer eens van tussen. Ja, ga je gang. En eh, zou je Martin ook willen opruimen? Waar ga jij heen, Jan? ik ga naar Twente nek. Of NEC moet ik eigenlijk zeggen, maar jij kan niet mee. Waarom kan hij niet mee? Is dat een complot? Nee hoor, ik heb gewoon geen zin in die gozer. Nou, vind ik jammer. Vind ik jammer. Je bent een goede jongen. Een mooie jongen. Goede kop ook. Goed lijf. Fysiek. Oké, ik ga afsluiten. Tot slot, Martin. wat zou je tegen de boer, huidig trainer van Ajax, willen zeggen? Frank de Boer. Ja. Frankie, als je luistert, Frank. Frank de Boer. Jij bent een goede jongen. Je bent een lul van de vent. uit. speakers met koppen van afgelopen zaterdag met onder andere Dolph Jansen. En wat ik al zei, meer uh, met koppen. Het luxe uit met koppen, dat hoor je tussen half vijf en vijf... met daarin de columns van eh, Martijn Koning en Wim Daniels. Zo dadelijk het nieuws hier op Radio 1 met Marjan Koekoek. En tot die tijd laat ik je salsa horen. Geen salsa uit eh, Latijns-Amerika, maar uit een land waar je dat niet zo gauw van verwacht. De salsa geluiden die ik je nu laat horen, die komen namelijk uit Schotland. Salsa Celtica. En het Esperanza. Me fui de la Tierra Santa en busca de nuevos caminos, dejando atrás mis amores. Ay, pero tengo que seguir con mi destino. Sembraré la semilla de la esperanza hasta encontrar un nuevo amanecer. siempre recordándote, siempre añorándote, y te juro que algún día